Vijf uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Op intensive care afdelingen liggen nu 26 coronapatiënten. één minder dan gisteren, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Op andere ziekenhuisafdelingen liggen 83 mensen met corona. Dat is er één meer dan gisteren. Ruim de helft van het aantal opgenomen patiënten ligt in ziekenhuizen in de regio's Amsterdam en Rotterdam, zegt voorzitter Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. In die regio stijgt het aantal besmettingen besmettingen ook snel. De afgelopen week is het aantal mensen dat positief is getest op het coronavirus bijna verdubbeld. Van ruim 1300 naar bijna 2600. Terwijl er minder mensen zijn getest, meldt het RIVM. Vorige week was 1,1 van de geteste mensen positief. Nu is dat 2,3 Afgelopen week zijn zes geregistreerde coronapatiënten overleden tegen negen de week ervoor. 44 mensen werden in het ziekenhuis opgenomen. Dat is ook bijna een verdubbeling in een week. Als er een tweede golf van het coronavirus komt en we niet een verstandig economisch management voeren met een derde steunpakket, dan loopt de werkloosheid op naar 9 tot 10 procent. Dat zei scheidend voorzitter van ondernemingsorganisatie VNO-NCW Hans de Boer in het radioprogramma De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Nu is de werkloosheid 4 procent. Premier Rutte en minister De Jonge geven donderdagavond weer een persconferentie over de coronacrisis. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst gaan ze onder meer aanvullende regionale maatregelen aankondigen. En de Europese Commissie is een onderzoek gestart naar de overname van smartwatchmaker Fitbit door Google. Eind vorig jaar maakten de bedrijven bekend dat met de overname bijna 2 miljard euro was gemoeid. De toezichthouder in Brussel is bang dat de overname de positie van Google in de online advertentiemarkt verder versterkt.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 Rond Amsterdam staan files door de werkzaamheden aan de A10 Noord richting Zaanstad. Omrijders staan in de file op de A10 Zuid tussen Knopend knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt De Nieuwe Meer. 7 kilometer met ongeveer een kwartier oponthoud. De andere kant op richting Amersfoort tussen Amsterdam Rivierenbuurt en knooppunt Watergraafsmeer 3 kilometer met daar ruim een kwartier vertraging.